met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil niet dat Nederland akkoord ACTA-verdrag tegen internetpiraterij. Ook niet als het Europees Hof van Justitie het verdrag goedkeurt. ACTA moet auteursrechten op internet beschermen. Tegenstanders vrezen voor de internetvrijheid en denken dat downloaders worden aangepakt. Bij een oefening in Duitsland is een 21-jarige Nederlandse marinier omgekomen. Hij zat in een landrover die omsloeg. Een andere marinier moest naar het ziekenhuis en is buiten levensgevaar. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de zaak. De familie van de betrokken mariniers is ingelicht. Er bestaat een risico dat sympathisanten van Sharia voor Holland geweld gaan gebruiken, zegt minister Opstelt in een reactie op Kamervragen van de PVV. Die partij wil dat de extremistische moslimgroep wordt verboden, maar volgens Opstelten kan dat niet. Individuen zullen wel worden vervolgd, zei hij. Aanleiding voor de Kamervragen was het optreden van de groep van vrijdag in Amsterdam. Daar werd PVV-leider Wilders een hond van de Romeinen genoemd, met wie Sharia voor Holland zal dealen als Nederland een islamitische staat zou worden. Een aandeel Facebook is voor het eerst minder dan 30 dollar waard. Op de beurs in New York verloor het aandeel in een handelssessie bijna 10 De waarde is bijna een kwart minder dan de prijs waarvoor het aandeel anderhalve week geleden naar de beurs ging. Beleggers die speculeren op een daling van het aandeel waren vandaag in de meerderheid. Op het tennistoernooi van Roland Garros is Serena Williams in de eerste ronde uitgeschakeld. Ze verloor in drie sets van de Franse Razano. Het is voor het eerst in de carrière van Serena Williams dat ze in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi is uitgeschakeld. Razano speelt in de tweede ronde tegen de Nederlandse Aranska Rus. Bij de mannen staat Robin Haase in de tweede ronde tegen de Witrus Jusni. Het weer op de meeste plaatsen droog. Morgen bewolkt, maar ook periode met zon. En in het zuiden kans op een bui.